Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland zit in een Europese kopgroep die gaat uitzoeken hoe uitgeprocedeerde asielzoekers teruggestuurd kunnen worden. Samen met Oostenrijk, Griekenland, Duitsland en Denemarken kijkt Nederland met welke landen buiten Europa afspraken te maken zijn over zogenoemde terugkeerhubs. Griekse media melden dat het onder meer over Kenia gaat. Terugkeerhubs zijn nu wettelijk niet toegestaan, maar dat kan veranderen na een stemming in het Europees Parlement maandag. Mensenrechtenorganisaties zijn kritisch over de centra. Israël is begonnen met een nieuwe reeks aanvallen op Iran. Volgens Iraanse staatsmedia waren er op meerdere plaatsen in het oosten van Teheran explosies te horen. Het Israëlische leger meldde eerder al bezig te zijn met een twaalfde aanvalsgolf op de Iraanse hoofdstad. Tot de doelen zouden commandoposten behoren van de revolutionaire garde. Iran is intussen nog bezig met de opvolging van de geliquideerde Ayatollah Khamenei. Zijn zoon zou hem opvolgen. Voor de Amerikaanse president Trump is dat onbespreekbaar. Hij wil zelf betrokken zijn bij de keuze voor een nieuwe leider. De gasputten in het Groningenveld blijven dicht, dat zegt minister van Veldhoven. Onder meer JA21 wil een noodvoorraad achter de hand hebben... en de gasputten niet definitief dichtgooien. Maar de minister wil het dichtdraaien van de gaskraan niet terugdraaien. Er is een parlementaire enquête geweest. Er is een wetsvoorstel aangenomen met 146 stemmen voor. Ik denk dat het voor een betrouwbare overheid, waar mensen denk ik veel behoefte aan, heeft, of aan hebben, ook belangrijk is dat we hier geen onduidelijkheid over laten bestaan. Uh, het Groningenveld blijft dicht. Het weer, vanavond en vannacht weinig bewolking. Er wordt, het wordt vannacht niet kouder dan 2 graden. Morgen waait er Sahara-zand over, waardoor de zon wat minder fel is. Het blijft overal droog met maximumtemperaturen tussen de 15 en 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 hoor, het is beter zo. Mijn weg loopt volledig dood en dat weet jij ook. Ja, de stappen voelen eenzaam zo. Maar het kan en zal verkeren, naar brede rood. Dus laat los. Op we samen zinken, Leo en Kate op een ijsschots. En jij krijgt al wat water binnen, dus laat los. Ik weet dat het pijn doet, maar lieve schat, ik ben belast dat je kwijt moet. Dus kies voor jouw geluk en laat mij maar even, ja laat mij maar even, alles op een rijtje zetten. Ik kan alleen zelf met mijn twijfels vechten. Maar zo onze liefde even nooit in twijfel trekt. En het spijt me echt dat het zo gelopen is. Met elke stap een stukje verder uit elkaar, maar hopelijk vind jij wat je zoekt. En ik ook op mijn manier, maar onze reis samen loopt ten einde hier. Vader. pas Fabel, Fabel. J'ai donné tout. Wat moeten we nu nog zeggen? Ik doe je meer pijn dan ik hebben kan Je kijkt nog één keer om en je zegt vader. uitzending van donderdag 5 maart, waarin we terugblikken op de finale van de Night Editie, die op zaterdag 28 februari is gehouden. Waarmee kunnen we het beste beginnen dan met een hip-hop nummer van Engel samen met Elsa Bikita Bengman met Vaarwel. We gaan in dit uur luisteren naar Jung Benna en Zori Luna. En om te beginnen met eerstgenoemde Jung Benna. En ook even opletten als ik begin met het interview, want ik loop nogal een beetje te hannessen met eh, de namen. Eh, maar dat hoor je vanzelf wel. Sowieso allemaal Stap je naar voren, let's go. Allemaal vooraan, let's go. Turn up. Yeah. time. Only say this right now. Only gonna say this one time. All I try to say, we know. I was feeling just fine. let's go, let's go, let's go. Ai, ik wil iedereen zien bewegen bij deze, oké? Niemand stilstaan. Anders kom ik zelf die crowd in. En dan laat ik wel bewegen, bro. Ik ga het sowieso doen ook. Kom. Iedereen. Yeah, let's go. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Hey. Go. I get it. Step on. Do that shit again. Go. They don't even know I the Let's go, I'm up for that bitch you better me a bitch I think I know who the next is You can stop taking all these guesses the rest, When I it, oh, yeah, oh, Okay, okay, okay, okay, okay, okay, how I you sell the energy. Let's go. Don't stop it, bro. checking my phone, I Motherfucker, that's I could never You should have stayed bitch. Let's go. I could really never i my phone, I hit the bitch. Motherfucker, that's like I could never snitch. I could never switch on the the I told you I don't wanna hang, I don't wanna hang. You can keep on hitting my I just do my thing. Damn, high make it say, And let's go! Don't try me. Let's go. Volgende twee nummers. Drie. Lik nog meer energie zien iedereen, bro. Let's go. <laughs> Zitten jullie een beetje lekker in of niet? Uh. come You say you gon' make it, no you motherfucking won't I just bust on swag and then I really throw it on Shut the fuck up, boy, you washed up Me and Shiny, we up in the fucking hot tub Me and you are not the same, you got it mixed up And we gon' fuck up your smile, gon' get it fixed up Go! Yeah, get it fixed up If Shiny get it rich up, that's a pickup, go! let's go. Turn the fuck up deze. Ik zie er wel jullie hoofdjes knikken. Maar ik wil wel nog meer, meer energie zien, jongen. Daarom. Ik, wil even meer energie. ik ga even jullie helpen. ik kom, ik kom Ik ga jullie even helpen. Duw iedereen om je heen, bro. I don't give a fuck. Let's go. Komt goed, komt goed. Hey. Oké, ik zie je hoofd knikken, toch? Maar ik wil dat jullie springen. Ik wil springen zien, ja? Let's get it. Hey. Let's go. Go. let's go. Hey, three, by myself. Lose your plan, that person away. Wish you don't buckle my belt. I'm buckle my belt. I like how that shit hold Wish you was giving me hell. And I know it was going for a while, but I got a story to tell. Let's go. Yeah, I don't care why that shit. Why you hit on my line? let's go. Ai. Dit volgende nummer. Het volgende nummer komt er heel soon aan. Dus let's go. Let's, iedereen, iedereen moet crazy gaan bij deze. Let's go. Dus laatste nummer. Geef even jullie energie nog voor Jan Benna. Turn the fuck up, Als ik zeg Jan, zeggen jullie Benna. Jan. Jan. Benna. Jan. Benna. Let's go. Let's go. Let's go. doing shit I don't know, yeah. She made me go paranoia. Talk about it, let it show ya. That's what I already told ya. Feel down. Stood up, let's go. Feel down. Still and stay on. Stood up. I can feel now. Still can't say no, let's go. You don't got nothing to say to me. Still it's better if you don't say anything. I'm not gonna win a thing. All this fights that nobody could ever win. Fuck all that, I can whatever, man. Fuck all that shit, I'm a better man. Fuck all that stuff that I know that I'm better than. I had some questions, now it's evident. Go on, spend some shit I never did. Keep on acting like you ever seen. Keep on thinking that they're definite. Tell me if I'm being eloquent. Yo, hey, hey, hey, hey, let's go, let's go. I really haven't got much I needed. can't believe I can't believe it. I can't believe it. I can't believe you. I thought I seen believe. let's go! Allemaal bedankt. Allemaal bedankt voor vanavond, man. Let's go. Shout naar jullie. Dank jullie wel, dank jullie wel. Op naar de volgende. Young, Benna, zeg ik het zo goed? Young Benna, ja. Young Benna. Waar komt de naam vandaan? Mm, ja, mijn echte naam is Ben en soort van mijn bijnaam van mijn vrienden was altijd gewoon Benna. Werd ik gewoon Benna genoemd. Dus eh, daar heb ik gewoon Young voor gezet. <laughs> Young Benna. Zeg maar zonder O. Het is eigenlijk Young met een O, maar dan zonder de O. Eh, eh, wat doe je voor muziek? Of wat maak je? Ik maak experimental underground trap muziek. Dus het, ja, het is wel gewoon trap, maar zo experimenteel mogelijk gewoon en zo creatief mogelijk. En ik doe alles daarvan zelf, dus de beats maak ik zelf. En binnen die beats doe ik alle zijn ook zelf. Dus eh, helemaal van scratch, zeg maar. Ja, eh, wat, wat, heeft het dan eh, voor ja, gekost om je dat allemaal eigen te maken? <clears throat> Mm, echt qua echt geld? Ja, nou, nee, <laughs> gewoon wat, gewoon energie betreft en energie en, en, de nou creativiteit. Ja, dat, dat... ja het heeft wel een soort van tijd gekost om echt je eigen sound te vinden en zo. En gewoon, ja, dat gewoon solide te hebben, zeg maar. Ja. Want ik was eigenlijk al sinds 2019 aan het rappen, zeg maar. Ja. Maar dat, als ik nu erop terugkijk, is het natuurlijk super slecht gewoon. Ja. Alleen dat was ook gewoon basic en zo. Gewoon meer hip-hop, normaal, normale hip-hop. Alleen, eh, ja, gewoon veel zelf in de studio gezeten, zoveel mogelijk experimenteren en zoveel mogelijk nieuwe dingen proberen. En dan kom je gewoon uiteindelijk bij ergens aan. Ja, kijk je dan ook eh, terug van, hey, dat kan beter, dat kan beter of wat dan ook? Ja, zeker. Ja, echt op, op alles eigenlijk wat ik doe. Gewoon op elk nummer. Dan sta jij niet alleen op het podium, eh, je doet het nog met... Eh, ja, met DJ Mika erbij. Ja. Artiestennaam is Honest. Alleen, ja, hij gaat gewoon muziek draaien. En ik ga gewoon optreden met vocals. Maar alleen muziek is dus wel door mij gemaakt. Ja, dat, uh, oké. ja, maar heb je volgend jaar überhaupt een muziekopleiding? Eh, ja, ja, ik, zit eh, bij LSC, doe ik music production. Ehm, samen met Mika trouwens, met, mijn, met DJ. Ja. En ehm, de winnaars van vorig jaar, Poslo, die hebben, daar zitten nu ook bij mij in de klas. Ah, <laughs> Dus daar heb ik het ook van aangeraden gekregen, zeg maar. Eh, krijg je nog wat nuttige tips van, van de boys? ja, op zich wel. Gewoon veel informatie van tevoren. Hoe, hoe dit of dat zou gaan, weet je. Gewoon, Dat vind ik zelf ook altijd interessant om van tevoren te weten. Dus daar heb ik wel wat eh, van kunnen opsteken van die boys. Nou duurt zo'n optreden 20 minuten. Ja. Wat? Maar dat komt wel goed. Ja. Eh, geef je, hoe kijk je er tegenaan? Eh, wanneer ben jij tevreden als... Mm, nou, gewoon wanneer, wanneer ik de hele, het hele publiek gewoon ehm, hyped krijg. En gewoon veel energie in de crowd zie, zeg maar. En wanneer gewoon iedereen lekker springt, dat vind ik dat is een beetje mijn ding, zeg maar, marspit. Ja, en dan de laatste vraag. Waar is Jong Benna te vinden? Eh, op alles eigenlijk. Uh, elk streamingplatform. Gewoon onder de naam Young Benna. Aan elkaar dus. En ehm, eh, op de socials is het gewoon ook Young Benna op Instagram en op TikTok. en dat is het eigenlijk wel ook op YouTube. Young Benna, gewoon altijd die naam, dezelfde naam. En na het gestuntel met de naam Young Benna gaan we gewoon verder met de volgende. Want dat is Sorry Luna. Maar ook daar had ik even de nodige moeite om die juiste naam te vinden. Hallo. Hoe gaat het met jullie? Ik heb een vraag aan jullie. Zijn jullie klaar om je grenzen te gaan verleggen? Grootste durven dromen en voornamelijk herinneringen te maken? Ja? 100? 200? vraagje. Het volgende nummer heb ik nog niet helemaal af. Maar aan de hand van jullie applaus wil ik dus weten of ik hem moet uitbrengen. Dus ik hoor, jullie, ik hoor het aan jullie of ik hem moet uit afmaken of niet. Nou, hij komt eraan. Ik wacht Daar is hij dan. Het gaat over veranderingen. Dank jullie wel. Ik heb nog een hele belangrijke vraag voor jullie. We gaan nu helaas door naar het laatste nummer. Ja, het spijt me, maar de tijd raakt ook op op een gegeven moment. Ik heb maar 20 minuten speeltijd. Maar bij het laatste nummer... Oké, wacht even. Wat dichtdraaien. Ja. Oké, nu ik jullie aandacht heb. Wie van jullie is er telefoonverslaafd? En vinden jullie het ook leuk om het eh, zeg maar de hele dag door te scrollen? Jij, mag ik jou wat vragen, heel kort? Nou, hoeveel, wat is jouw schermtijd per dag? Ik probeer het te beperken, maar het, het, zit toch wel op drie uurtjes per dag, denk ik toch wel, helaas. Oh, dat is wel heel... Kijk, dat vind ik nog best wel een prestatie, moet ik eerlijk zeggen, want... Bij mij is het misschien zes uurtjes of zo. Want als hij wakker wordt, ga ik ook gewoon op mijn telefoon. De meeste mensen, de meeste mensen neem ik aan. Maar daar... Maar... <laughs> nou, ik vind dat het gewoon je een rotte brein geeft. Gewoon, het, het is zo verrot daarbinnen. Wat er tegenwoordig allemaal gebeurt. Maar daar gaat dus het laatste nummer over. Hier is Brain Rot. Oh my god, I'm scrolling way too much. Feel so numb, I feel so numb, I feel so numb. feels like rain rock. leren, eh, hoop ik. Dat was hem weer. Sorry. Sorry. Sorry, Luna. Sorry, Luna. Yes. Ja, ik eh, moet eventjes eh, wennen hoe, dat, uh, na, hoe de naam er even bij mij erin gaat. Maar dat gaat wel goed komen. Sorry, Luna. Ehm, Luna, dat betekent maan. Dat betekent maan. Ja, waar komt dat vandaan dat jij de naam van de maan gebruikt? Nou, dat stamt een beetje af van vroeger. Ik begon eh, meer dan zeven jaar terug als eh, DJ hmm? oh, en producer. Ik was toen net begonnen. En mijn vriendin zat me een beetje te plagen met dat ik die na. Dat, dus zeg maar met Zori en Luna heel, heel vaak. Ik werd heel vaak vergeleken ermee. Hmm? En ik hield ook van de kleur blauw. En ik heb ook heel lang mijn haar blauw gehad, zeg maar aan de onderkant. Hmm? Nu is dat niet meer zo. Maar dat had ik. En vandaar dat die naam daar, daar stamt het van af. Ja. Eh, je zegt DJ-producer eh, dat je dat bent. Maar, hoe ben jij dat eh, gaan doen? Hoe, hoe ben jij op het idee gekomen om juist dat te gaan doen? Nou, vanavond ga ik e- voor het eerst elektronisch performen. Ja. In een andere setting. Dus ik kom heel. Nou, ik ben 180 graden omgedraaid. Hmm. Ik, ik, heb dus jarenlang gedj'd. Hmm. En nu heb ik besloten dat ik gewoon popmuziek wil maken. Ja, en heb je daar ook nog wel bij de kunst afgekeken? Of heb je gewoon zelf het idee van, ik kan dat gewoon? Nou, het, het, was een beetje met. Het ging een beetje om eh, het idee dat ik mijn verhaal gewoon niet zo goed kwijt kon in IDM-platen. Mm. Ik heb verschillende soorten IDM-stijlen gemaakt, van alles en nog wat. Maar ik merkte op een gegeven moment van. Ik voel, ik voel geen. Ik miste wel een beetje wat diepgang in de muziek. En ook voor mezelf. En Langzamerhand de afgelopen drie jaar op het conservatorium heb ik dan ook echt mijn sound ontwikkeld. En ook wie ik ben als artiest. Ik heb uitgevonden wie ik ben, waar ik voor sta. Ik heb heel hard gewerkt aan mijn branding en visie. Mhm. Echt van alles. En nu staan we hier voor de camera. Ja, en dan natuurlijk zo'n avond als deze. Wat denk je ervan? En hoe kijk je en er tegenaan om hier op te treden? Wanneer is iets voor jou geslaagd, zo'n optreden als dit? Ik vind dat het geslaagd is als mensen het naar hun zin hebben. Als ze er ook wat van opsteken, als ze er iets van kunnen meenemen en als ze echt in dat moment kunnen leven. Dat is het. Ja. De afsluitende vraag ook voor jou. Waar ben jij te vinden op het wereldwijde web? Overal. Op Instagram, TikTok, YouTube nog niet. Dat moet ik nog, dat moet ik nog een beetje aan werken. Maar eh, voornamelijk Instagram en TikTok ben ik het meest op te vinden. Uh, gewoon. Overal. En dat is het. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. En met Zori Luna gaan we op zo'n beetje aan het einde van dit eerste uur van de finale van de night editie van de Rob Akda Award. Die afgelopen zaterdag op 28 februari in Patronaat Haarlem is gehouden. Wat kun je dan beter doen door bijvoorbeeld alternative R&B te laten horen van Singa met She Mad. Shall I come running? Shall I come running back to you Make your ego feel better Pretending I'll do anything for you I'll stay on your mind satisfied. Do anything to keep it pretty for the outside. Oh no, no, don't worry, babe. coming from miles away. I know I all up the confession. Shoot it to her later. celebrate me high and proud. I celebrate me high and grounded.